Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kwart van de Nederlandse jongvolwassenen heeft overgewicht. 7% van de 18 tot 25-jarigen heeft zelfs obesitas, meldt het CBS vandaag. Een jaar geleden had 21% van de jongeren tussen de 18 en 25 overgewicht. Het aantal dikke jongeren is dus toegenomen. Deze expert van het CBS legt uit hoe dat komt. Als je kijkt naar de jeugd, dan zien we dat eigenlijk op jonge leeftijd er al een groep is die te zwaar is. Eh, in die basisschoolleeftijd is dat net iets meer dan 10%. Ehm, en dat percentage loopt steeds een beetje op met het opklimmen van de leeftijd. Ongezond eten en weinig bewegen blijven de grote boosdoeners. Het leven is vorige maand opnieuw duurder geworden. Vergeleken met een jaar geleden betaalde je gemiddeld 6,1 meer. Met name brandstof en energie zijn duurder. En er is meer, vertelt economieverslaggever Nick Wouters. Je ziet nu ook heel veel bij diensten dat de prijzen aan het uh, hoger worden. Bijvoorbeeld bij eh, internetverbindingen, internetdiensten. Daar worden ook de eh, prijzen verhoogd, soms wel met bijna 10 De laatste tijd stijgt de inflatie elke maand weer ietsje harder. En de geen seksbordjes in Veren in Zeeland blijven de mensen bezighouden. Ze werden daar deze week geplaatst omdat er overlast was van stelletjes... die het daar in de duinen wel heel gezellig maakten. Maar strandpaviljoenhouders hebben de bordjes juist weer weggehaald. Zij denken dat het klanten afschrikt en juist sekstoeristen aantrekt... Toch hoopt deze vrouw dat de bordjes blijven... omdat ze al een keer last had van een stelletje in de duinen. Ik heb toen de politie gebeld, want toen... Uh, ik kreeg bijna nog een pak slaag... maar dan zijn ze bij mij op verkeerde adres.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 Zeker niet waar gezinnen met kinderen komen. Er zijn in totaal acht borden neergezet. Het is niet duidelijk hoeveel er nu nog staan aan. En het weer nog de dag begint bewolkt. Daarna breekt de zon op veel plaatsen door. In het noorden blijft het grijs bij een graad of 15. In Limburg zijn er juist meer opklaringen. Daar kan het wel 21 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files in de regio Noord-Holland. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Daarn en Hilversum 6 kilometer file. Vertraging is een kleine 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek en Waterland. En er staat 3 kilometer file.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 De Braziliaanse oud-president Collor is veroordeeld tot bijna negen jaar cel voor corruptie. Hij zou als senator zo'n 6 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen... van een dochterbedrijf van oliegigant Petrobras. In Canada komt op elke sigaret een waarschuwing te staan. Vanaf 1 augustus moet er op elk tabaksproduct een tekst komen... zoals rook is slecht voor kinderen of gif in elk trekje. Het weer. Eerst bewolkt, later meer zon. Vooral in het midden en zuiden van het land. Het wordt 15 tot 21 graden.